binnen in het kader van een landelijke actie tegen terrorisme. Onder meer in Brussel en Vlaams-Brabant zijn er ook invallen gedaan. In Zaventem zijn twee terreurverdachten opgepakt. De actie in Verviers was in de buurt van het treinstation. Getuigen zeggen dat ze daar aan het einde van de middag harde knallen en schoten hoorden. Een groot gebied rond het station is afgezet. Volgens justitie startte de politie bij de inval in het huis in Verviers op een groep jihadisten die zwaar bewapend waren, onder meer met kalasjnikos. Het zou gaan om moslimfundamentalisten die op het punt stonden om een aanslag te plegen op politiebureaus. De groep werd al een tijd in de gaten gehouden. Ongeveer driekwart van de leden van de Partij van de Arbeid is tegen de zorgwet van minister Schippers. De leden vinden vooral de verdere inperking van de vrije artsenkeuze onaanvaardbaar. Uit een enquête van één Vandaag onder 935 PvdA-leden blijkt dat acht op de tien leden vinden dat de drie dissidente senatoren goed gehandeld hebben toen ze de wet in de Eerste Kamer verwierpen. Ook is een meerderheid van de ondervraagde leden tegen het gebruik van de algemene maatregel van bestuur om de wet alsnog in te voeren zonder steun van de Senaat. Veel leden zien dit niet zitten, zelfs niet als het kabinet dan zou vallen. In de periode voor de ramp met de MH17 vloog Air France net als KLM over Oost-Oekraïne. Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers. Volgens hem is het een hardnekkig misverstand dat Air France het gebied toen al een tijd meet. Het klopt wel dat sommige andere maatschappijen al een paar maanden niet meer over Oost-Oekraïne vlogen. Het is voor het eerst dat de KLM-top zich wat uitgebreider uitlaat over de ramp. Het weer vanavond trekt de regen weg en klaart het op. Langs de kust staat vannacht nog even een stormachtige wind. Morgen af en toe zon en vooral in het westen kans op een bui. Het wordt 7 graden. Vanaf 3 gaat het s'nachts vriezen en is een winterse bui mogelijk.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 each other ZFM Zandvoort. Daar blijf je naar luisteren. Donderdag tussen 10 en 12 uur net. Tussen app en vloed. Live gepresenteerd door Cheryl Duif. Ja, luisteraars, we gaan verder met de chorus. Prachtig eh, akoestisch gespeeld nummer Runaway. zal zalvoelig zijn die eh, we, hebben te gaan als dus het gaat om eh, het terrorisme vanavond in België. Dus weer, eh, ja, u heeft het allemaal kunnen horen op het nieuws. Vreselijk nieuws eigenlijk. weer zo'n terreuractie om ervoor te zorgen dat er geen onschuldige slachtoffers vallen. Ja. Een lange weg te gaan, zei ik al. Nou, dat klopt helemaal. Long and winding road. disappear. I've seen that road before. Mr. Paul McCartney himself. The Long and Winding Road. Ja, luisteraars. En eh, als we oud en wijs genoeg zijn... dan eh, komen we allemaal tot bezinning. Zelfs die terroristen van nu. En eh, dan zingen ze net als Callum Blunstone dat prachtige nummer. Dat was natuurlijk eh, Colin Blunstone. En, eh, hij nam deel aan die Alan Parsons Project... toen hij de nummer zong Old and Wise. Een van de mooiste liedjes die ik ken, mag ik wel zeggen. Ja, en eh, op een avond als deze mag natuurlijk een stukje muziek... voor mijn lieve vriendin niet ontbreken. Daar ga ik ook voor zorgen nu. Yvonne, zet je schrap, want hier komt speciaal voor jou... Het groene groene gras, bezongen door Tom Jones.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 Mijn allerliefste vriendinnetje in Bloemendaal... die gezellig meeluistert. Helemaal goed. Ik ga een mooi draaien voor Roy van Buringen. Eh, misschien luistert hij mee. En eh, als hij dat doet... dan eh, heb ik deze speciaal voor jou uitgezocht, Roy. René Froker, daar sta je dan. sta je dan? Verloren, eenzaam, een gebroken man. Daar sta je dan. En ook geen piek meer in je zaal. Jij met die grote mond. Jij zwaaide altijd met je vinger rond. daar sta je dan. Terwijl je dacht dat jij wat had. Maar nu lig jij al maanden in de goot. Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgespeeld. je op een dag geen cent meer hebt en niet meer kunt geven, dan weet je pas wie echte vrienden zijn, maar het zijn er toch niet veel. Geen eigen thuis waar je nog komen kan. Nou, daar sta je dan. Worden jouw wonden ooit geheel? Ach, je zoveelste fles. Je zuipt je lam. Is dat je levensles? Nou, daar sta je dan geen mens die dit ooit met je deelt. Maar nu lig jij al maanden in de goot. Waar zijn al je vrienden? Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgespreid. Want als je op een dag en niets meer kunt geven, dan weet je pas wie echte vrienden zijn. Nou, dat zijn er toch niet veel. Als wie echte vrienden zijn. Nou, dat zijn er toch niet veel. Ik heb hem even voor u opgebeld, Lionel Richie. En hij kon regie in de studio van ZFM Zandvoort. Morning's just a moment away And I'm without you once again You laughed at me You said you never need wonder if you need Lionel Richie en het nummer heette Stil. Ik ga er eentje draaien voor Ono Hulshoff. Eh, ook een, uh, ja, trouwe luisteraar nu en dan. Want hij kan natuurlijk niet altijd, We moeten vaak de volgende dag weer vroeg werken. Maar Ono, als je meeluistert, eh, voor jou deze speciaal van de Carpenters.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 Als er dingen gebeuren zoals uh, Brian... Bryant, moet ik zeggen, Olander zingt. Oud nummertje. Ik dacht van, net Boris D. Ik weet het niet precies, maar hij zingt het ook leuk. Ja, meneer eh, Paul Hane, die uitdrukking die kennen we maar al te goed. Maar eh, daar eh, heeft heel Nederland natuurlijk mee te maken. En wij slingeren gewoon hulp erin door middel van een nummer van Crowded House. Je moet gewoon altijd het weer met je meenemen. Of het nou mooi of lelijk is, sneeuw, ijs, maakt niet uit, storm, regen. Zonneschijn vooral. Even een bakje eh, koffie tappen, mensen. Even lekker genieten van Crowded House. Luister naar Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Cheryl Duif bij ZFM Zandvoort. De mooiste ballads komen weer voorbij, luisteraars. Ga er lekker voor zitten. En verzoekjes mogen. Via Facebook. Stuur me een berichtje. En eh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt hij gegarandeerd voor u gedraaid. Is wel een eh, sprankelend instrumentaaltje, zoals ik het zou willen noemen. Silence is Golden, we kennen het natuurlijk van de Tremolo's. We halen de clowntjes er even bij. Nou, dat kan alleen Olivia Newton-John op zo'n aparte manier. Daar wordt u helemaal blij van. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time. heeft deze dame ook eh, vastgelegd op de muzikale schijven. Ja. Olivia Newton-John was dat met uh, Sand in the Clouds. Een nummer wat eh, ook door heel veel artiesten werd uh, gecoverd, luisteraars. Ik ga een hele mooie voor u draaien van, van de groep Brad. En ik weet niet of u dat iets zegt. David Gates is de liedzanger. een van de mooiste liedjes van Brad is If. En die draai ik speciaal voor mijn hoffotograaf. Jawel. If a David Gates met het prachtige nummer It. If, sorry. En uh, ja, dit was natuurlijk de liedzanger van de groep Brad. En uh, Brad was een groep heel populair, zo in de jaren 70, begin jaren 70. toen ik met een bandje, dat heette Les Atlantiek... samen met Harry Bende, Kees Pronk helaas overleden... Peter Truijens, Fred Leeflang op saxofoon... en ik zette gek op drums elk weekend in Noordwijk speelde in de Dancing Duna Daily was een dancing op een duin gebouwd. En eh, beneden eh, speelde een live band, boven speelde een live band. En er was ook nog een discotheek, want in die jaren begonnen ook net die discotheeks eh, de kop op te steken. En daar deed de eigenaar van dit horeca-etablissement driftig aan mee. Die had dus allerlei smaak in huis. Twee live bandjes en ook nog een, een discotheek. Dus de mensen konden van de ene zaal naar de andere zaal pendelen. Toegang was gratis en drankje moest je betalen. Maar dat viel in die tijd ook nog heel goed te doen. Dus wat dat betreft eh, waren het gouden tijden, zal ik maar zeggen. so snel dus een uur kan gaan, luisteraars. Eh, ik heb nog een enkele seconde en dan eh, moet ik het eerste uur van eh, Tussen App en Vloed alweer afsluiten.